12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... neemt de portefeuille over van minister Blok voor Wonen. Blok is vandaag benoemd als minister van Veiligheid en Justitie. Daarmee volgt hij Van der Steur op die gisteren aftrad. Blok was eerder plaatsvervanger. Afgelopen zomer nam hij het werk over van de zieke minister Plasterk. En in 2015 zat Blok ook op justitie nadat opstelte was afgetreden. Inwoners van Roermond hebben steeds meer last van koffieshopbezoekers. De gemeente spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. Het aantal koffieshopbezoekers is explosief gestegen nadat Sittard Geleen strenger is gaan handhaven. In die gemeente wordt sinds vorig jaar zomer alleen nog wiet verkocht aan Nederlanders. En daardoor zijn veel buitenlanders nu uitgeweken naar Roermond. De gemeente Roermond denkt nog na over maatregelen. Vorig jaar zijn in Nederland minder valse eurobiljetten onderschept waren er 47.000, dat is een daling van 30 procent. Een exacte verklaring voor de daling is er niet... maar de Nederlandse bank vermoedt dat winkeliers beter opletten... en vaker gebruik maken van apparaten om de biljetten te controleren. En ook politie en justitie hebben meer aandacht voor deze vorm van criminaliteit. Een mannetjeschimpansee uit Zoo in Arnhem wordt vandaag geopereerd om hem vruchtbaar te maken... Bij het dier van 41 wordt een sterilisatie uit 2002 ongedaan gemaakt. Toen was niet duidelijk tot welke ondersoort de chimpansee behoorde. Door nieuwe DNA-technieken is nu duidelijk dat de chimpansee tot een ondersoort behoort die bedreigd is. Daarom vindt de dierentuin het belangrijk dat de chimpansee weer voor nageslacht kan zorgen. Het weer nog vanuit het zuiden komt er hoge bewolking opzetten. Blijft wel droog en de zon schijnt nog steeds behoorlijk. Het is niet meer zo koud tussen de 6 en 9 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt. En vanaf morgenavond is er kans op regen. En het wordt dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Waardenburg en Kerkdriel 3 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle-Utrecht.